Drie uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Iraanse president Rouhani denkt dat binnen een half jaar een akkoord mogelijk is met de VN over het nucleaire programma van zijn land. In een interview met de Washington Post zegt hij dat hij rekent op drie tot zes maanden. Op korte termijn moet een doel worden gesteld. Dat is de enige manier om tot een akkoord te komen, zei Rouhani. Later vandaag overlegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif... met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry en vertegenwoordigers van China... Rusland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn dichter bij een ontwerpresolutie over het vernietigen van de Syrische chemische wapens gekomen. Maar Amerikaanse en Russische woordvoerders zeggen ook dat ze het nog niet eens zijn. De onderhandelingen waren in een padstelling beland. Het lijkt erop dat ze dinsdag zijn vlot getrokken in een onderhoud tussen de Amerikaanse minister Kerry en de Russische minister Lavrov. Voormalig president George Bush senior is opgetreden als getuige... bij het huwelijk van twee lesbische vrouwen. Bush en zijn vrouw Barbara zijn al jarenlang bevriend met het stel. Bush's zoon, George W. Bush, verzette zich als president... tegen legalisering van het homohuwelijk. Maar de echtgenotes van vader en zoon hebben zich voor het homohuwelijk uitgesproken. Ook Bush Jr.'s vicepresident Dick Cheney, die een lesbische dochter heeft... is voorstander van het homohuwelijk. De dertig opvarenden van het actieschip van Greenpeace... moeten komende ochtend om 9 uur in Moermansk voor de rechter verschijnen. Ze krijgen dan te horen of ze worden vrijgelaten... of dat ze blijven vastzitten en worden aangeklaagd. Minister Timmermans heeft Rusland gisteren opgeroepen... het schip onmiddellijk vrij te geven en de bemanning vrij te laten. Het schip werd vorige week geënterd door de Russische kustwacht... toen het bij Nova Zemla bezig was met een actie tegen een olieplatform van Gazprom.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 wat binnenkort gaat uitkomen. Lucky Numbers is de titel van die LP die gaat uitkomen. En daarvan is dit dan de single geworden. Dave Stewart met Every Single Night zo ben je dan bij het tweede uur van De Nacht Klinkt Anders... hier bij de VARA op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre van alle tijden en van alle genres. En de uur ook aandacht voor een eh, Duitse plaat. Ja, vorige week veel aandacht voor eh, Duitse muziek. Naar aanleiding van de parlementsverkiezingen die er afgelopen eh, zondag waren. Het heeft nogal wat reacties opgeleverd. <laughs> Geen, geen boze, omdat ik één slager heb gedraaid. Eh, maar eh, leuke positieve reacties. Of ik wat vaker iets in de Duitse taal wil laten horen. Hm? Nou, dat gaat dan in ieder geval dit uur voorbij komen. Verder sta ik even stil bij eh, iemand die niet meer onder ons is. Robert Palmer. Dat ook een rolzanger die een aantal jaren geleden in Parijs overleed. Plotseling. En dan natuurlijk ook Abbey Road. Want het is op vandaag de dag, precies 44 eh, jaar geleden... dat het album Abbey Road van de Beatles uitkwam. En die LP van de Beatles, Abbey Road, begon met dit nummer. Maar ik laat je nu een cover horen. Niet zo'n hele bekende. Je gaat namelijk luisteren naar Michael Jackson. Jackson die coverde dit in 1987. Het door, voornamelijk door John Lennon geschreven Come Together. In 1987 toen verscheen het in de film Moonwalker. En in 1992 toen kwam het dan als een eh, singeltje uit. Een singeltje behorende bij het nummer Remember the Time. En uiteindelijk eh, verscheen het ook nog op een verzamelaar History van Michael Jackson. Nummer dat je dus kan terugvinden op Abbey Road van de Beatles. Het volgende uur een George Harrison nummer dat gecoverd is door een Amerikaanse singer-songwriter. En de Beatles zelf hoor je met een nummer uit eh, Abbey Road zo aan het eind van de show. Tussen eh, vijf en zes hier in De Nacht Klinkt Anders de Vader op Radio 1. Ben van Looy, hij is al vaker hier te gast geweest... in dit programma De Nacht Klinkt Anders was en is de frontman van de Belgische band Das Popma heeft ook een solo-uitstapje gemaakt. Hier is uh, zijn meest recente single. I am but a shadow of a man. I live by the grace of your lamp. I slide over your pillow. By sunrise, I'll be gone. Maybe on your way to work I'm there. Some nights I live under the stairs. If someone leaves the lights on in the downstairs hall, don't try to chase me. You will never understand. Don't try to change me. What I am is what I am. just a presence you can't see. Only in your mirror I appear. Intently you look through me, as if I weren't here. Don't try to chase me, you would never understand. Don't try to change me. What I am is what I am. by understand. Don't try to change me. What I am is what I am. Don't try to change me. Don't try to change. van Boer uit Vlaanderen. Van daspop dus nu ook eh, solo. In Amerika heeft hij deze opname gemaakt. Shadow of a Man, de titel van de song die je hoorde. Afgelopen eh, zondag in Paradiso, een band die uit een land komt... of uit een staat, moet ik zeggen... waar doorgaans niet zoveel muziek vandaan komt. Alaska, jawel. Naam van de band Portugal The Man. klinkt. Anders hoor je Spaanse muziek uit een Spaanse film. Maar wat hoorde je net? Zoals ik zei, het komt uit Alaska. De band Portugal The Man. En hun Modern Jesus. Afgelopen zondag waren ze dus te zien en te horen in Paradiso. Johnny Cash. Met een cover. Depeche Mode maakte ooit het origineel. Your own personal Jesus. someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Het origineel dus van Depeche Mode. Maar je hoorde de versie van Johnny Cash zoals hij die opnam voor zijn album American for the Man Comes Around. Geproduceerd door Rick Rubin, die twee gitaristen de opdracht gaf om er een mooi arrangement van te maken. Zo hoorde je dan het gitaarspel van Red Hot Chili Peppers gitarist John Frusciante en Mike Campbell. En die hoort dan weer bij Tom Petty en de Heartbreakers. Maar centraal stond natuurlijk de wat broze stem van eh, Johnny Cash. Op dit moment in een aantal bioscopen in Nederland een hele bijzondere film. Die vertoond wordt in zwart-wit. En mm, het is een stomme film. Of in ieder geval, er wordt eh, niet in gesproken. Er is een heleboel uh, fraaie muziek bij te horen. En het gaat om de film Blanca Nieve. Het is een, eh, bewerking van het aloude Sneeuwwitje... maar dan naar het Spaans toevertaald of naar Spanje vertaald. Want in de hoofdrol maken we kennis met een meisje... en haar vader was ooit stierenvechter. En zij heeft die, die talenten van haar vader geërfd. Dat is zo'n beetje waar het om gaat als je de film wil zien. Ik kan ik me van harte aanraden. En die film die heeft hele mooie muziek. Luister maar eens naar het gitaarspel van Juan Gomez. Tanteando. Dat is muziek van de Catalaanse flamenco-gitarist Juan Gomez. En deze muziek die kan je ook terug horen als je gaat kijken naar de film eh, Blanca Nieves. Die draait voorlopig nog in Nederland op dit moment in Odenbos, Zaandam en Tilburg. En als je de film nog wil zien en wil weten waar hij draait... dan kan je altijd terecht op de Website van de VPRO, cinema.nl. Daarop uh, allemaal informatie, welke films waar draaien... en natuurlijk nog veel meer achtergrond over ehm, films die in Nederland... in de Nederlandse bioscopen vertoond worden. Tijd voor het Duits repertoire. Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich habe eine Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey Junge, mir platzt gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. <laughs> Nein man, dat was dan een hit van eh, drie jaar geleden alweer van uh, eh, Laserkraft. Nein man. De Duitse repertoire, daar blijven nog even bij hangen. Dat heeft dan te maken met het overlijden van Paul Koen. 84 jaar oud is hij geworden. En op deze hoge leeftijd was hij tot voor kort nog eh, zeer actief. De laatste maanden begon hij echte problemen te krijgen met zijn eh, gezondheid. In maart verscheen van deze zanger, bandleider, pianist nog een eh, cd en het zou de bedoeling zijn geweest dat eh, Paul Koen in november zijn eh, eh, verschijning, zijn opwachting zou maken bij de Leverkusener Jazztagen. Het kan allemaal niet doorgaan. Hij is begin deze week overleden. Paul Koen is vooral bekend geworden in het verre verleden, heb ik het over de jaren 50, 60... met ook een aantal carnavalsliedjes, zowel die toch te boek staat als jazzmuzikant. Es gibt kein Bier auf Hawaii, om maar eens wat op te noemen. En ook deze komt voor in het Rijnische carnavalsrepertoire. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier. Sagen Sie ihm's wär von mir, es wär von mir, es wär von mir. Spielen soll er mir dafür, mir dafür, mir dafür. Das Lied von dem Mann am Klavier, dann kriegt er von mir dafür noch ein Bier. Das Lied von dem Mann am Klavier, dann kriegt er von mir dafür noch ein Bier. Wenn sie einmal tanzen geht, und ne Kessesohle dreh. Denken Sie nicht erst zum Schluss an den braven Musikus. Spielt er fast die ganze Nacht alles das, was Freude macht. Rufen Sie den Wirt heran und bestellen dann sieht dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Bier. Sagen Sie ihm, es wär von mir, es wär von mir, es wär von mir. Spielen soll er mir dafür, mir dafür, mir dafür Dat Lied van de man am Klavier, dan kriegt er van mir dafür nog een Bier. Das Lied von dem Mann am Klavier, dann kriegt er von mir dafür noch ein Bier. Der man am klavier, je hoorde de stem en het pianospel van eh, Paul Koen... die afgelopen eh, maandag op 84-jarige leeftijd is overleden. Paul Koen dus. Dit is Robert Palmer. Vandaag precies tien jaar geleden overleed hij in Parijs. is always running around. knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet, even when the chance was slim. Don't see tigers easily. is always running around trying 50 jaar is die maar geworden, Robert Palmer. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat hij overleed aan een hartinfarct... tijdens zijn verblijf in Parijs. Afgelopen zondag overleed in Rome op 87-jarige leeftijd Luciano Vincenzoni. En die Luciano Vincenzoni is in gedurende zijn carrière scenario-schrijver geweest... voor maar liefst 65 films van uh, Italiaanse kom-af. En eh, een daarvan was dan eh, The Good, The Bad and The Ugly... Maar dan <laughs> in de Italiaanse titel die me even ontschoten is. Je hoorde de muziek eh, van Ennio Morricone uit die film, maar dan uitgevoerd door het orkest van eh, Hugo Montenegro. Nog meer filmmuziek van een film die binnenkort in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. 7 november, dan zal de première zijn. En de muziek, die wordt geleverd door Ilse de Lange gaat om de verfilming van het boek van Herman Koch, Het Diner. Niels Hilse de Lange, titel van het nummer Blue Bittersweet. no interruption, less demolition, some reconstruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. Why you search for liberation on the road to salvation. Blue what if it ends us? Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. Blue beer. bij eh, de verfilming van het boek Het Diner. Het eh, boek van Herman Koch. Zo weer een tijdje geleden dat ik het eh, gelezen heb. Maar wat ik me daarvan kan herinneren... dat in mijn fantasie, in mijn gedachten... de vaderfiguur die daarin voorkomt... daarbij had ik altijd de personage van Herman Koch <laughs> voor mezelf in beeld. Maar die zit niet in die film. Herman Koch die, eh, is in ieder geval niet eh, een van de acteurs. De cast van Het Diner bestaat uit eh, Jacob Derwig... Tekla Reuten, Daan Schuurmans, Kim Verkoten en Hanna Arendsen. En wat ik al zei, de film gaat donderdag 7 november in première. Het diner dus met daarbij de muziek... die waarschijnlijk in de aftiteling zal voorkomen van Ilse de Lange... Blue Bitter Sweet. Nog meer filmnieuws. Eh, Nederland heeft naar voren geschoven als eh, winnaar van een Oscar in de categorie eh, niet-Engelstalige film. Borgman van Alex van Warmerdam. De Belgen hebben dat ook gedaan. Die hebben ook een ijzersterke film naar voren geschoven. Broken Circle Breakdown, een film van Felix van Groeningen. En deze film die bevat ook veel bluegrass muziek. Onder andere dit nummer, If I Needed You. you close. I would swim the seas for to ease your king. het zou wel leuk zijn als uh, en Broken Circle, Breakdown en Borgman genomineerd zouden worden voor een eh, Oscar. Twee Nederlandstalige films. Maar goed, of het zover zou komen, dat eh, horen we over enkele maanden. En dan is het natuurlijk nog afwachten of wie welke film dan inderdaad die felbegeerde Oscar zal mogen krijgen. Je uit België de Broken Circle Breakdown Bluegrass Band met If I Needed You. Ook dit is uit België. Een nieuwe single voor de band Hoevervanek. Morning, sunshine, you are always smiling when I open my, my eyes. Do shine radiant. empty Coffee, dat is de titel van de jongste single van de Vlaamse band Hoevophonic. Even wat tango muziek tot aan het nieuws met Femke Wolthuis. blanker than McLean. The hunt for Red October, four days in September. You will remember the team, El Junta memories. We stick together like the fellowship of the ring. Rumble in the jungle, jingle bells will go, Jingle always a true man show. Like Serpico, I fly like the crow or oh, birdie. Harry, I go dirty. hay que darse el gusto, total.